Vrijdagochtend kwamen er op Schiphol twee vliegtuigen aan met passagiers uit Zuid-Afrika. Die zijn allemaal getest. De GGD dacht al een aantal, dacht al dat een aantal van hen die nieuwe Omicron-variant van corona zouden hebben. We hebben te maken met 61 eh, eh, positief besmette personen. Dus het is zeker niet ondenkbaar eh, dat die variant aangetroffen wordt. Nou, er is nog veel onduidelijkheid over Omicron. Het lijkt erop dat hij een stuk besmettelijker is dan de Delta-variant van corona. Zometeen geeft demissionair minister De Jonge een update. Ook gaat die mensen die deze week uit het zuiden van Afrika naar Nederland zijn gekomen oproepen om zich te laten testen. Er zijn de afgelopen maanden honderden tips binnengekomen over de zaak van Tanja Groen. Zij verdween in de jaren 90 na een studentenfeestje in Maastricht. Die zaak is nooit opgelost. Er werd een crowdfundingactie afgetrapt en inmiddels ligt er 1 miljoen euro klaar voor de gouden tip die de zaak van Tanja kan oplossen. Vanaf vandaag gelden strengere coronaregels. In de bios of een restaurant moet je weer anderhalve meter houden. En dat is nog niet alles. Straks om vijf uur gaan veel plekken dicht. Je kunt de komende weken niet meer s'avonds uit eten, naar het theater of sporten met je team. En als je in de horeca moet plassen, moet je onderweg naar de wc een mondkapje op. Dus stop dus even een extra mondkapje in je tas. En misschien heb jij al een gezellige groene boom in je woonkamer gezet. Piek erop, lampjes erin. In Canada wordt dat een stuk lastiger. Dat land heeft dit jaar een groot tekort aan kerstbomen. Deze kerstliefhebber maakt zich zorgen en heeft er vast gauw een gekocht. Well, I heard there was a Christmas tree shortage and I've never bought a Christmas tree before December yet, but this year we are pulling the trigger. Tekort komt door het extreme weer in Canada dit jaar. Eerst bloedheet weer in de zomer en daarna veel regen en overstromingen. Het heeft de bomen geen goed gedaan. Er zijn er dus maar weinig te koop of ze zijn hartstikke duur. Het weer trekken buien over. Met wat hagel of natte sneeuw is het een graad of 5.